Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Als scholieren het voor het zeggen zouden hebben... dan wordt de PVV de grootste partij van ons land. Forum voor Democratie en de VVD volgen op plek 2 en 3. Dat blijkt uit de scholierenverkiezingen. Zo'n 143.000 scholieren stemden vandaag alsof het voor het echi was. En op die manier leren ze hoe verkiezingen werken. Elke leerling bereidt zich weer anders voor op die verkiezingen... zegt Jonas van scholierenclub LAX. We zien dat sommige leerlingen zich heel goed inlezen, debatten kijken, verkiezingsprogramma's lezen. Eh, maar dat andere leerlingen zich alleen baseren op wat ze bijvoorbeeld op social media zien. Denk aan TikTok, denk aan Instagram. Ehm, andere scholieren die eh, praten er bijvoorbeeld heel veel over met hun ouders of met hun vrienden. Eh, en baseren daar hun keuze op. Ehm, en andere leerlingen weten we ook, die stemmen gewoon op gevoel, intuïtie. en als het aan de scholieren zou liggen, dan krijgen de partijen Nederland met een plan en de Piratenpartij De Groene ook een plekje in de Kamer. Forum voor Democratie wil dat AFA op de terreurlijst komt. Volgens het AD heeft een van de leden van die antifascistische en extreem linkse groep gisteravond Thierry Baudet aangevallen. Het gebeurde in een café in Groningen. Baudet werd vanuit het niets met een bierflesje tegen zijn hoofd geslagen. Hij gaat wel door met campagne voeren en is vanavond ook bij het NOS-slotdebat. Er komt toch geen gigantische grote ledbal in Londen. Zo'n sfeer staat al in Las Vegas, in die panoramische bal worden concerten gegeven. En het is dé nieuwe sensatie in de superbekende gokstad. The Sphere has been the talk in the latest edition of the strip since they broke ground in 2018. Costing over 2 billion dollars to build the world's largest sphere right here in Las Vegas. Het werelds grootste bol dus. Het heeft meer dan 2 miljard dollar gekost om te maken. En er waren ook plannen om zo'n sfeer in Londen neer te zetten. Maar dat gaat niet meer door. De burgemeesters ziet het niet zitten vanwege lichtvervuiling. Het ding bestaat namelijk uit allemaal grote lichtgevende ledpanelen... en dat is slecht voor de gezondheid van inwoners en voor de waarde van de huizen eromheen, zegt hij. Het weer. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. En vannacht koelt het flink af. Op veel plekken tot rond het vriespunt.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 Sommigen zeggen dat het zijn krachtige, emotionele stem is, gecombineerd met gespierde gitaar. Anderen beweren dat zijn goedgemaakte, enigszins retro liedjes over liefde, verlies en verlangen precies de juiste plek raken. Crosswind is de eerste song van het nieuwe album Higher. The Day I Die is een fraaie ballad en tot slot Trust. aanbevolen. is het favoriete album van de maand. Op zijn nieuwe album DNA staat in vergelijking met zijn vorige veel meer pure rock and roll en rockabilly, muzieksoorten die natuurlijk altijd in Danny Vera's DNA voorkomen. Het is een schitterend album geworden met Living Proof als mijn favoriete track. I got diamonds in my pocket, I got gold You shine in my head. I got holes in my shoes. You can't get the best of both worlds, i I'm the living proof. You can't get the best of both harmonieën van de McCrary Sisters vertellen over gebeurtenissen als de moord op Martin Luther King Jr. en het doorbreken van de dijken tijdens orkaan Katrina. En roepen het diepe verdriet op dat voortkomt uit vervlogen hoop. In de hoofdrol horen we Susie Bogus. original van deze week. Met When Will I Be Loved keerde de Everly Brothers terug naar een oude geluid. Drunk on van de Canadees Rod Fitzgerald gaat over de vergelijking tussen liefde en drank en hoe ze beide een roes kunnen veroorzaken. Babe, met de act van de maand. Het gaat over een verlangen naar liefde en genegenheid van iemand die misschien niet helemaal toegewijd is. Mary Shapen Carpenter en Joe Diffie vragen zich af of het te veel is om te verwachten dat ze de enige zijn voor hun geliefde. Of dat het niet te veel is om te vragen, not too much to ask. to hear you say my name, to see you search my eyes, to feel you touch my hand. It more than satisfies. If I was not the first Just say I'll be the last It's too much to expect But it's not too much to ask know too much to ask. songs van Elijah Ocean is een album dat de authentieke en traditionele country viert, met invloeden van artiesten als George Strait, Dwight Jokum en Merle Haggard. New York City Coffee is één van de songs. I miss that New York City coffee served up 24 hours a day. a jitter in a nice kind of bittersweet way. I don't miss the bright lights of Broadway, blocking my view of the stars. Or stepping in gum while some Bowery bum is trying to steal my guitar. I don't miss the hustle and bustle money is thicker than blood. When a taxi flies by in the blink of an eye and leaves you all covered in mud. But I miss that New York City coffee served up 24 hours a day. It gives you the right kind of jitters in a nice kind of bittersweet way. a sweetheart in Brooklyn. She cried out her eyes as I left, saying, Sure as the moon, you'll be missing me soon. I said, Honey, now don't hold your breath. But I know that I'll be back someday, cause I can't get it out of my mind. I'll put the cup to my lips and take a sweet sip of that one true New York love of mine. Yeah, I miss that New York City coffee served up 24 hours a day. Gives you the right kind of jitters in a nice kind of bittersweet way. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ramblin' Boots, de Nederlandse formatie met prachtige meerstemmigheid. Te gekke instrumentatie met hun nieuwe song Everlasting Holiday. Somewhere Between met presentatrice Eefke Boelhouwers van Omroep Brabant en Rauwen Heijzen met op stielgitaar Ton Masseurs. Somewhere between your heart and mine There's a window that I can see through There's a between me van country, punk, bluegrass en alles doorspekt met handige gitaarloopjes en komische teksten. Dan heb je reverse cowgirls te pakken. Opgefokte country, zoals de cowgirls zelf zeggen. De meeste country is nogal rustig en wij zijn niet zo rustig. In Carolus' Loving Hands valt het allemaal wel mee. town Corolla. Played around a concrete flat. He had a pocket full of granola, sugar to get attention from the cat. If the cat only knew what time could tell, she would have taken a step back. Although nobody knows how things go when you cross Corolla. Cause three got attached to Corolla She took her in and gave her a home She named the kitty cat Lola And she never let her out to roam Finally she found a friend again And she loved nothing more than a cat She held her too tight one day Then she choked poor Lola to death tears but couldn't dry her eyes. Her head hung like an old willow tree. Days turned into months until the turning point, the turning point set her free. At the green grocery store down on Main Street, she soft tied to an iron pole. She didn't hesitate or debated his fate. She just brought him home and gave him a bone. They pushed the rug out a Chad, she could roll out. She took him in and gave her home. blokje country uit eigen land. Doordringt van authenticiteit en vol van barkruk charme. Met een verslavende Tennessee kalksteengrind in haar stem. Schrijft, adem en leeft de in Nashville geboren en getogen zangvogel Lauren Watkins Country. Stuck in my ways. one CD And I'll drive this ragtop top Jeep till it stops running I'ma show up late to church Yes ma'am and no sir Gonna let a four letter word slip when I'm buzzing I am who I am I ain't gonna change I guess you could say I'm stuck in my way your house It's just the way I go And when I pour a glass of red I still pour two And if you're is het favoriete album van de maand. Ik ben blij dat alles goed gaat met de muziek, maar ik heb de afgelopen periode ook juist heel erg van onze dochter genoten. Ik heb zelfs het nieuwe album in de Schouwburg in Middelburg opgenomen, zodat ik lekker dicht bij huis was. Danny, mij met de replos. a shimmering white light And for a second I was so close I thought that I could feel you It felt like coming home A closet filled with memories With a sand of dust and old faded sweater, an empty bottle, a label wide with gold. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause. Let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always melodies of songs I used to know. Splintered in my memory, and meant for letting go. I saw you when I closed my eyes. You were dancing in my dreams. head was different, your clothes were wrong. You were singing just for me. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause. Let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always Australië geboren singer-songwriter Katrina Burgoyne brengt country terug met de release van haar nieuwste single Hubby in a Honky Tonk. Dit levendige en vrolijke nummer zal de soundtrack worden op de Honky Tonk dansvloeren. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. my hubby in a honky tonk. in Come up and ask me what drink I want I caught him eyeing by the donkey donk He started flashing his credit card Playing a cool but he was trying hard But the moment that he stole my heart Was when he asked me to dance Here's a two-step and tall glass of water, honey, I wanna drink Het album Just Me van de Zuid-Afrikaanse zangeres Soulise gaat over de ervaringen, emoties en dromen van een jonge vrouw die houdt van het plattelandsleven, maar ook van de uitdagingen en kansen van de moderne